Jobboot met het NOS Journaal. De Verenigde Staten aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van economische spionage en het stelen van bedrijfsgeheimen. Vooral Amerikaanse staalbedrijven zouden daarvan het slachtoffer zijn. Het is de eerste keer dat de VS een ander land officieel beschuldigt van economische spionage. Amerikaanse bedrijven worden al een tijd gewaarschuwd voor het doen van zaken met Chinese telecomgiganten. China zegt juist zelf slachtoffer te zijn van economische spionage. Het belastingstelsel moet eenvoudiger worden. Dat is volgens staatssecretaris Wiebes nodig om de Belastingdienst weer goed te laten functioneren. Wiebes voorganger Wekers moest vertrekken na onder meer de toeslagenfraude door Bulgaren. Wiebes liet een uitgebreide analyse maken. Volgens hem werkt de Belastingdienst beter als de dienst niet meer bedolven wordt onder ondoenlijke taken. Vakbond Avocabo vindt het terecht dat de staatssecretaris maatregelen neemt, maar wil snel meer personeel om onder meer de fraude aan te pakken. Minister Ploemen schort een deel van het ontwikkelingsprogramma voor Zuid-Soedan op. Ze vindt dat de Zuid-Soedanese regering zich onvoldoende inzet voor de vrede. Nederland geeft jaarlijks 5 miljoen euro noodhulp aan Zuid-Soedan. Dat geld gaat niet rechtstreeks naar de Zuid-Soedanese regering, maar wordt besteed aan projecten voor de bevolking. Volgens Ploemen heeft de Zuid-Soedanese regering wel geld om oorlog te voeren, maar laat het de eigen bevolking verhongeren. Meer dan een miljoen inwoners van Bosnië is slachtoffer van de overstromingen, zegt de Bosnische minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem zijn ruim 100.000 huizen en andere gebouwen niet meer te gebruiken en hebben 1 miljoen mensen geen schoon drinkwater meer. Bij de overstroming op de Balkan zijn sinds vorige week zeker 35 mensen verdronken. Dorpen zijn ondergelopen en tienduizenden mensen geëvacueerd. Vanuit veel landen zijn hulpgoederen onderweg. Zo worden er waterpompen, generatoren en reddingsboten ingevlogen. Het weer zonnig en warm. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen opnieuw flink zonnig en dan kan het kwik boven de 28 graden uitkomen. Later op de dag volgt dan vanuit het zuidwesten bewolking met kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal in de Randstad. Files van 4 kilometer langer zijn te vinden op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen het Prins Klausplein en Dorp 5. Op de A4 Vlaardingen-Hoogvliet is een van de twee buizen van de Benelux-tunnel dicht. Dat veroorzaakt vooral op de A20 problemen. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en het Kleinpolderplein 8 kilometer. A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug 4. A20, Hoek van Holland naar Gouda tussen Maasdijk en het Ketelplein 7 kilometer.